Deze mensen in Meersen hadden al maatregelen genomen. Gewoon zand, zandzakken voor de deur. Schottenkoop in de bouwmarkt. Heel de boel eh, eh, afdekken thuis. Plantjes, regenwater opvangen en zoveel mogelijk alles blokkeren tot het water zo min mogelijk de huizen binnenkomt. Door de buien is de A79 bij Heerlen tijdelijk afgesloten omdat de snelweg helemaal onder water staat. Mensen die op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen met de corona-check-app en het gele vaccinatieboekje laten zien dat ze gezond zijn. Dat meldt de AWB op basis van informatie van de Franse overheid. Vanaf volgende maand moet je in Frankrijk een coronapas hebben als je bijvoorbeeld naar een café of met het openbaar vervoer wil. Gisteren was het nog onduidelijk of Nederlandse vakantiegangers de corona-check-app zouden kunnen gebruiken de kinderen van Peter R. de Vries bedanken voor de steun die ze de afgelopen week ontvingen. Hun vader werd een week geleden neergeschoten in Amsterdam en vecht sindsdien voor zijn leven. In het televisieprogramma Tijd voor Max was een videoboodschap van de twee kinderen te zien. We begrijpen dat iedereen wil weten hoe het met onze vader gaat. Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker en daar kunnen we dus ook nog niet zoveel over vertellen. Um, we weten wel dat hij in ontzettende goede handen is en dat de doktoren en de verpleegkundigen fantastisch werk leveren. Ook willen we jullie bedanken voor de fantastisch lieve woorden, mooie kaarten, bloemen en kaarsjes die jullie voor onze vader branden. Dat doet ons ontzettend goed in deze moeilijke tijden. Tijd voor Max stond helemaal in het teken van de zaak Tanja Groen. De studenten uit Maastricht verdween in 1993 na een feestje. Peter R. de Vries richtte de stichting onlangs op om geld in te zamelen... voor een doorbraak in de verdwijningzaak van de studenten. Het weer dan nog: het is grijs en nat.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 En ja, op deze eerste zondag, het weer laat nog een beetje te wensen over... maar wie weet komt de zon er nog door... serveren we een zomerse cocktail van jazzmuziek. Misschien bekend, misschien ook niet. nou, laat je in ieder geval verrassen. Waar je ook bent, misschien ben je gewoon hier thuis in Zandvoort. Misschien luister je ergens op camping. Wie weet, we, we merken het wel. En eh, ja, wat kan je verwachten? Onder andere Rita Reis, Frank Sinatra, Astro Gilberto... Cannonball Adderley, Ben Webster, de Dutch Wincolets Band... Julius Watkins, Illinois Jacket, Charlie Barnett... en nou, nog veel meer. Oud en nieuw door elkaar. Bekend en onbekend. Ook enkele fraaie klanken uit filmmuziek... van de Cinematic Orchestra, Gabriel Jart en Ellen eh, Morehouse... We brengen ook een bezoekje aan Parijs. Het is vakantietijd. Dat wordt gedaan door Annie Ross en ook Miss Sophie Lee en de Paris Suites. We brengen een bezoekje aan Cherbourg en we brengen een bezoekje aan New Orleans. En wie weet, op het strand loop je natuurlijk wel eens in... Eh, eh, op blote voeten. En daar zijn ook een paar nummertjes over. Kortom, we, ik heb er zin in en eh, we gaan er iets heel moois van maken. Dus het thema deze keer is de zee. de zon en het zand. Nou, dat moet toch iets heel moois worden, zou ik zeggen. En het eerste nummertje wat ik eh, heb klaargezet... dat deed mij denken aan de tijd dat ik nog een filmprogramma presenteerde. Dat is uit de film Betty Blue. En dat is een vrij nummer. Luister en geniet. Lang geleden deed ik ook een filmprogramma. En ja, daar was de muziek van deze componist altijd eh, zeer gewild, zou ik bijna zeggen. En eh, ja, als we het dan toch over filmmuziek hebben... dan heb ik nog een nummertje klaargezet. En dat is van de Cinematic Orchestra. En die hebben natuurlijk prachtige jazz-cd's gemaakt. En die Jason Swinko, de voorman, heeft ook eh, de muziek gemaakt met zijn groep. Bij een film die heet The Crimson Wing. En daarvan het nummer, de, dat is een documentaire over eh, flamingo's. En eh, ja, die zit mooi in elkaar. Mooie beelden, mooie muziek. En één nummertje laat ik jullie horen. The Arrival of the Birds. je echt die vogels zo binnen ziet komen vliegen in die baai. Prachtig, prachtig. Eh, mijn laatste uit het film drie luikje is eh, een nummer van Ellen eh, Morehouse. En dat is Moonlight Magic. En dat komt uit de film Her Name Was Sarah. Ook een mooi nummertje. hadden gezegd, eh, zee is het thema en het strand is het thema. Dus dat moet ik dan ook wel waarmaken. En er is een eh, stukje muziek van uh, Boudewijn de Groot. Wie kent hem niet? En die verwacht je natuurlijk niet dat hij jazzklanken geproduceerd heeft. Maar op het nummer Picnic staat een, eh, op de LP Picnic, ik geloof uit 67, 69... staat een nummer wat je verantwoord in een jazzprogramma kan draaien. Eh, en het nummer heet Canzone 4711. En dat speelt zich af op het strand. viel een hete schaduw over het strand. Die depressie had de zon dus toch gevangen. De wind bleef onder het wolkendeksel hangen. De dag bleef stilstaan tussen 1 en 2. Vanille-ijs smolt in haar bruine hand. Ze likte langzaam met een koel verlangen. Ze had nog zilte parels op haar wangen. Ze bracht de golven in haar haren mee. En in haar ogen de sterren van de zee. In haar schelp van stilte zocht ik gaten, probeerde mij met haar te laten praten. Ik keek naar boven en had geen idee. Vier cijfers vormden een reclamevlucht. Toen hing een rode klonje in de lucht. Ze zei iets dat ik moeilijk kon verstaan. Een man zat met een radio te spelen, die mij daarop vierstemmig mee kwam delen. Dat liefde alles was wat nodig had. Ze keek me een tijd later peinzend aan En net toen ik haar schouder wilde strelen Begon het haar klaarblijkelijk te vervelen Dat ik alleen maar zwijgend naast haar zat En ze verdween half achter zocht een blad Tot haar navel toe was wereldnieuws te lezen Ze zei dat oude klonje fijn zou wezen Het speet me dat ik dat niet bij me had Ze leek me onder haar bikini bruin Ze had een hoge schutting om haar tuin eerste druppels vielen op mijn hand. Tijd voor theeën om zich aan te kleden. Opeens leek alles jarenlang geleden. Ze deed haar kleren aan en groette mee. Een regensluier daalde over het strand En kinderen huilden hard en ontevreden De natte vlaggen zakten naar beneden En iets dat nooit begon was al voorbij Haar kleine vrede hand liet mee. weer naar zee verlangen. Haar golven hielden mij op gevangen. Het ochtendblad maakt mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oude klonje boei van het land. leuk nummertje van uh, Boudewijn de Grote. En eh, de, de, muziek was van het eh, Bert, orkest van Bert Page. Ook wel een bekende naam in de muziek. Maar dit is volgens mij een van de weinige jazzy nummers van Boudewijn. dat is een cd van Rita Reis. En daar, daar doet ze eigenlijk de muziek van Michel Legrand. En eh, oh, welke muziek ook haalt, je bent nooit te jong of te oud... om uh, als echte muziekliefhebber van Michel Legrand te houden. En deze cd vind ik een echt een leuke cd. En eh, ja, ik, welk nummer heb ik uitgekozen? Moet ik even kijken. Once Upon a Time, A Summertime. Once Upon a Summertime heet het nummer. En eh, ja, wie doen daar ook mee? Ik zie Toets Tilleman staan, Montharmonica, Louis van Dijk op de piano... Rita Rijsang natuurlijk. En uh, het geheel onder leiding van Rogier van Otterlo. any girl could be. As if the mayor had offered me the key, the key tijd. Eh, ook die uh, eh, hier eh, van Otterlo sound, dat haal je er meteen uit. dan is het tijd voor een, een jazzman die eigenlijk heel bekend is en waarvan iedereen weet. Volgens mij is dat de jazzmuzikant die het vaakst getrouwd is geweest. Ik geloof, uit de geruchten geloof ik dat hij wel elf keer getrouwd is... en daarnaast nog talloze vriendinnen had. Dan weet iedereen natuurlijk dat ik het heb over Charles Daly Barnett. Amerikaanse jazz-saxofonist klarinetspeler, componist, big bandleider... En, eh, uit de tijd van de swing. En zijn groot succes had hij met een nummertje wat ik zou laten horen, Cherokee. Uh, hij was ook een van de eerste bandleiders die eh, ook zwarte muzici in zijn orkest had. En dat leverde natuurlijk wel vaak problemen op in hotels in de tijden van apartheid. bijzondere figuur. kwam trouwens ook uit een zeer welgesteld milieu. Dat hoor je niet vaak bij jazzmuzikanten. Maar deze jongen die, had, die hoefde niet voor het geld te spelen. komt hij. Thank you. Charlie eh, Barnett. Ja, en eh, we hadden het al gezegd, strand. Dus ik doe een klein drieluikje over het strand. En, eh, ja, en dan, dan hoor je in ieder geval Frank Sinatra, Astrid Gilberto en net King Cole. Klein luikje strandklanken. Komt-ie. Eerst beginnen met Frank. sea, sea and sand, and the warm bright sun up there above. Summer days, happy days with my love. Sand and sea, sea and sand Hear the wings and flight of a lovely dove. Summer nights, happy nights, we were making love. The blinking stars are dancing on the white caps, crazy stars, they've had too many nightcaps. I touch your hand, the hand that lies beside me. Paradise can't be far if you'll guide me. Sand and sea, sea and sand. And the angels sing from above. Happy days happy night making love. Sand and sea, sea and sand, and the angels sing from above. Happy days, happy nights, making love we're in love. Ooh, making love, sand and sea. Astrid Gilberto Beach Samba 1967. En dat zijn wel ouderwetse klanken. Dit is ook oud. If I find peace of mind in the sand and the sea There's a hope in my heart that you'll soon be with me There's a prayer that I share with the sand and the sea and cries, Come to me, come to me. As my eyes search the skies from the edge of the shore, you are here in my arms for a moment or more. Then a tear rushes down to the sand and the sea and cries, Come to me, come to me. But as long as there's sand, as long as there's sea, as long as there's time, I'll wait, hopefully. As long as there's heaven above the sand and the sea bring my love to me. But as long as there's sand, as long as there's sea, as long as there's time, I'll wait, hopefully. As long as there's heaven Let the sand and the sea bring my love to Old Nat King Cole. En eh, dat was eh, een drieluikje over het strand. Ja, op het strand gaat het dus heel vaak over de liefde, dat blijkt. Je kan ook gewoon lekker van de zon genieten. Je kan in het zand scheppen, je kan op blote voeten lopen. En dat, dat Cannonball Adderley ook. Het bekend nummer van hem is Barefoot Sunday Blues. Komt van de eh, LP Cannonball Takes Charge... Cannonball neemt leiding. En dat was wel bijzonder, want deze opname van, eh, eh, heeft hij gemaakt... eigenlijk kort nadat hij meespeelde op eh, die geweldige jazz-cd... Kind of Blue van Miles Davis. Maar hier op blote voeten. Cannonball Adderley. En eh, eh, ja, ik eens even kijken wie speelt hier bij Samuel Winton, Kelly, Paul Chambers en eh, Jim Cobb waren de mensen die met hem meededen. Dus dat was zeker leuk. En ja, het is een lang nummer, dus ik kan het niet helemaal draaien. Ik heb nog iets anders klaargezet. En dat is een, is een nummer van... een nummer van eh, een, eh, een speler Iedereen kent natuurlijk Toets Tielemans. Maar we hebben in Nederland ook nog een meneer die heet Martijn Lutmer. En die heeft ook een leuk nummer genaamd. Een bekend nummer, Le Parapluie de Cherbourg. een Nederlandse mondharmonica-speler. En eh, dit nummertje kwam van een, zijn, volgens mij zijn eerste cd, eh, La Libulona. En eh, ja, ja leuk, leuk, gewoon lekker, leuke muziek. En in de vakantietijd kan je natuurlijk naar Cherbourg. Uit Cherbourg vertrekt ook de boot naar Ierland. Die, ja, wel ook zeer de moeite waard is natuurlijk. Naar Rosler maar dat terzijde. En eh, je kan natuurlijk ook naar Parijs gaan. En als er iemand over Parijs kan zingen, is het Annie Ross. Annie Ross, volgens mij ongeveer een jaar geleden, precies overleden. Eh, bekende, eh, ja, volgens mij Engels-Amerikaanse zangeres. heel bekend van een, haar periode met eh, Dave Lambert en John Hendricks. Eh, en Ross, ja, ze zongen op een bepaalde manier. heb ik al vaak genoeg wat van gedraaid. Ik beperk me nu tot het nummertje van eh, I Love Paris. Annie Ross. in the spring when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. cd Annie by Candlelight. En eh, ja, eigenlijk was het een LP natuurlijk, maar tegenwoordig een cd 1956. En eh, de begeleiding werd gedaan door de Tony Crombie Quartet. Maar die Annie Ross heeft ook veel samengespeeld met... Eh, heeft ook volgens mij een plaat gemaakt met Gary Mulligan. En dat is de volgende die ik klaar heb gezet. Je kan natuurlijk naar Parijs gaan, maar je kan in... Nou, ik denk dat het nu in de tijd van corona nog lastig is om naar New Orleans te gaan. Maar wie weet kan het wel. Eh, dus eh, hier komt Gary Mulligan, Love in New Orleans. <laughs> Thank Quartet 1962. Love in New Orleans. Ik had het juist eh, over eh, eh, Cherbourg. Daar vertrekt een boot naar Ierland. En uit Ierland komt natuurlijk de eerste zangeres Imelda May. Die heeft verschillende, met verschillende mensen samengewerkt. Dit is een projectje samen met Jeff Beck, bekende gitarist. En het nummer wat ze zingt, Crime in River... Nou, dat is in talloze uitvoeringen eh, op de plaat of op cd verkrijgbaar. Maar dit is ik wel een mooie. cried the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry. Well, you can cry. I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. daarmee en Jeff Beck op gitaar natuurlijk. En eh, wie weet lig je nog wel lekker op je bed. Dan zou ik zeggen van She goes out every night to the morning's light, and she sleeps all day. donker weer. Dus eh, als je geen zin hebt om eruit te komen, ik kan het wel begrijpen natuurlijk. Hoewel de temperatuur is best wel aardig, geloof ik. Eh, het is inmiddels wel tegen de 20 denk graag 18 nu. Dus het kan alleen maar beter worden. Eh, je hebt geluisterd naar het eerste uur van uh, samenstelling, presentatie Alko Beuving. En eh, we gaan na 11 gewoon lekker verder met het draaien van jazzmuziek rond de zomer. We beginnen met Barbara Morrison. We hebben Ben Webster, Dutch Swing College Band. Dan gaat natuurlijk over Ice Cream. Lou Donaldson, Michael Franks, Julius Watkins, Nicola Conte, Rita Coolidge, hey, Sid Dale, Tito Puente en nog heel veel meer. Dus we gaan eruit met... As Time Goes By van Lucky Thompson.